uur. Goedenavond, ik ben Stef Banstra en dit is het nieuws van NWS op 3. De advocaat van Quincy Promes vindt dat er een forse straf tegen de voetballer is geëist. Als het aan het Openbaar Ministerie ligt gaat Promes twee jaar de bak in... voor het steken van zijn neef op een familiefeest. Maar volgens zijn advocaat is er niet genoeg bewijs... en mag er geen gebruik worden gemaakt van een afgetapt telefoongesprek... uit een ander onderzoek dat naar hem liep. En daarin gaf Promes het steken toe. Het is een beetje alsof je, eh, om in de voetballerij te blijven... als je een buitenspel wel doelpunt maakt. Kan je wel zeggen, het was een hele mooie goal en dat was een prachtig voorzet. Maar het is buitenspel. Dus, dus dat bewijs mag überhaupt niet gebruikt worden. Omdat die uit een onderzoek komen waar wij de vinger niet achter kunnen krijgen. De neef van Promes liep een wond op aan zijn knie. Hij eiste een miljoen euro schadevergoeding van de voetballer gaat nog steeds niet goed met het Nederlandse meisje dat gisteren werd neergestoken in de Zweedse stad Gothenburg. De politie zegt dat het meisje van 10 buiten levensgevaar is, maar dat haar toestand nog steeds ernstig is. Ze werd gisteren samen met haar oma aangevallen door een man met een mes. Ze werd in haar buik geraakt. De man zit nog steeds vast. En in België zoekt de politie naar een man van 49 die meer dan een week geleden is ontvoerd. Hij werd voor het laatst gezien op een parkeerplaats langs de E19, bij Antwerpen is dat, en zou een Volkswagen Golf zijn ingesleurd. Er zijn inderdaad beelden die online eh, circuleren, onder meer een beeld waarop de man bijna naakt en geboeid op een stoel is vastgebonden. Benadrukt vooral eh, dat het hier gaat om een eh, zeer acute gevaarssituatie. Ja, de ontvoering zou volgens de politie wat te maken hebben met een ruzie tussen drugscriminelen. Er was eens in het hart van Brabant een sprookjesbos. Ja, hartelijk Efteling. Het pretpark in Kaatsheuvel bestaat 70 jaar. Papier hier. Natuurlijk bekend van Hollebolle Gijs, maar ook van veel meer. Vanaf morgen kun je een kijkje achter de schermen van de Efteling krijgen... in een tentoonstelling in het Noord-Brabants Museum. Het begon allemaal met het Sprookjesbos. Ja, die regio was, was redelijk arm. In de jaren 30 werd een sport- en wandelpark opgericht. En in 1952 is daar dus het Sprookjesbos aan toegevoegd. Ja, en dat is eigenlijk ook het begin geweest. En je kunt het allemaal zien in Den Bosch tot en met half mei. Het weer, er komen wat meer wolken aan vanavond. Morgen krijgen we een bewolkte dag met ochtends ook wat lichte regen. En het wordt een graad of 7. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Het rijdt bijna overal goed door in Noord-Holland. Alleen op de A27 Utrecht richting Almere. Daar heb je 10 minuten vertraging tussen Hilversum en Huizen. En de N9 Alkmaar den Helder tussen Sint Maartenzee en de Schagenbrug is de weg in beide richtingen dicht. Dit komt door een eerder ongeluk met een vrachtwagen en een personenauto. Omrijden kan via de A81. Sorry, herstel de U81 of de U82.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 I'm in en de regio. Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Modeketen Peek en Kloppenburg zit in grote financiële problemen. Het Duitse bedrijf met vijf zaken in Nederland heeft uitstel van betaling aangevraagd. De winkels blijven voorlopig open. De politie kan er op dit moment geen nieuwe kroongetuigen bij hebben. Het kabinet wil dat in strafzaken vaker kroongetuigen worden ingezet. Maar plaatsvervangend korpschef Huizer zei op NPO Radio 1... dat dan eerst de problemen met de beveiliging moeten worden aangepakt. In België zijn vier Nederlandse mannen opgepakt vanwege een grote drugsvondst in Zeebrugge.